Jeroen van Kam met het NOS Op een vleeskuikenbedrijf in Baddingsveen is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 80.000 vleeskuikens worden afgemaakt. In de straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf zit één andere pluimveehouder. Die mag zijn dieren voorlopig niet vervoeren. Vanwege vogelgriep geldt sinds afgelopen woensdag weer een landelijke ophokplicht. De maatregel om vogels binnen te laten geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor hobbyhouders. De Russische president Poetin houdt de Oekraïnse geheime dienst verantwoordelijk voor de explosie op de Krimbrug. Dat zei hij bij een ontmoeting met de voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de aanslag. Poetin sprak van een terreurdaad die is gericht op het vernietigen van de civiele infrastructuur van Rusland. Eerder meldde een Azerbeidzjaans persbureau dat de bestuurder van de vrachtwagen, die midden op de brug ontplofte, een 51-jarige Azerbeidzjaan was. Rusland heeft onder meer duikers ingezet om onderzoek te doen naar de verbindingsweg. Die raakte zwaar beschadigd door de explosie. Op diverse Nederlandse stranden zijn afgelopen week lege rubberboten aangespoeld. Die werden gebruikt door migranten. Ze werden op zee door de lokale kustwachten af van boord gehaald... waarna hun boten onbemand achterbleven. Maandag en woensdag spoelden de twee aan in Zeeland. Later in de week werden er ook boten gevonden bij Egmond, Noordwijk... en het Noord-Hollandse dorp Grote Keten. Migranten gebruikten de boten vermoedelijk om de oversteek van Frankrijk naar Engeland te maken. De Oostenrijkse president Alexander van der Bellen lijkt in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen een absolute meerderheid te behalen. Met de meeste stemmen geteld staat van der Bellen op ruim 56% van de stemmen. Een tweede verkiezingsronde is daarom niet nodig. Zijn belangrijkste rivaal, Walter Rozenkrans van de rechtspopulistische FPE, komt niet verder dan 18% van de stemmen. De 78-jarige van der Bellen is verbonden aan de partij De Groene, maar deed net als zes jaar geleden als onafhankelijke kandidaat mee aan de verkiezingen.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 Engel, hou me weg van hier. Laat me heel dicht bij je zijn. be the one missing, baby. want you. I wanna oh. love you, oh, baby, oh, baby, baby. I wanna be a man. <laughs> <laughs> je weet wat ik daar bestel, ja. Een prachtige wijn, dat zonnetje schijnt. En ik zeg, ober, Buna botel, ja. En nu gaat het gebeuren. Dit wijntje gaan we keuren. Hij schenkt en ik kijk, ik wals hem gelijk. En ik ruip de geuren. Deze smaakt briljant, dus nu rijk ik hem de hand.